waarin hij zegt dat het echt niet lukt om rust te nemen. En daarvoor wijst hij onder andere naar debatten die over hem gaan... mediaartikelen die ook blijven aanhouden. En dus doet hij nu iets wat hij ook alleen zelf kan besluiten... namelijk voor een tijd van vier maanden eruit stappen. wordt in de Tweede Kamer vervangen door zijn CDA-collega Henry Bontebal. In een huis in Rotterdam is een jongen van 17 doodgestoken. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat kon niet voorkomen dat hij in de woning overleed. Zijn moeder raakte gewond, zij ligt in het ziekenhuis. Wat er allemaal binnen is gebeurd, is de politie nog aan het onderzoeken. Het lijkt erop dat VVD-kamerlid Dylan Jesselgus Segerius een nieuwe baan krijgt. Ze wordt door haar partij naar voren geschoven als nieuwe staatssecretaris van Klimaat en Energie. Samen met demissionair minister Blok neemt ze de taak over van minister Bas van het Woud van Economische Zaken. Hij heeft een burn-out een spannend dagje voor leerlingen in groep 8. Zij horen vandaag welk schooladvies ze krijgen. De eindtoetsen zijn dit jaar iets minder streng nagekeken. Want de resultaten zijn door corona minder dan andere jaren, zeggen de makers van de eindtoets. Leerlingen hebben natuurlijk wel wat hobbels op de weg ervaren... door dat afstandsonderwijs, digitaal onderwijs. Ehm, nou ja, sommige kinderen hebben, eh, is, hebben in quarantaine gezeten. Maar in potentie zijn deze leerlingen natuurlijk niet anders dan voorgaande jaren. En daarom is de normering aangepast voor bijvoorbeeld een HAVO-advies advies hebben kinderen nu 539 punten nodig in plaats van 540. Het weer. Er is soms zon, maar ook flinke buien met hagel en onweer. Het wordt een graad of 13. Ook morgen weer regen en 13 tot 15 graden. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er veel vertraging op de A10, ring Amsterdam. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer een half uur oponthoud.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 Ja, welkom terug, lieve luisteraars, op eh, deze dinsdag 25 mei. Een, eh, solistische uitzending, eh, een solo-uitzending. Alleen Jan zit hier vandaag. En nou, we gaan wat muziek draaien. Ik heb nog wat, wat nieuwtjes voor u. En uh, artiestendag heb ik ook nog... Ja, zeg maar, artiestendag is het eigenlijk wel. En ehm, we gaan het twee uurtje gewoon proberen gezellig te maken. En dat beginnen met Bluff. Wanneer is het klaar? Je weet wat ik wil en je wilt het net zo graag.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 Dat is een oudje, een heerlijk nummer, Engelbert Humperdinck. I never really told you how much you say I want you in my world Sometimes when I kiss you and look into your eyes I have to turn away from you so you won't see me cry I wish I could throw away the fear I wish I could come right out and say voor eh, onze vrouwelijke luisteraars. Die eh, vinden wel lekker eh, muziek. Engelbert Humperdinck. hij wordt momenteel ook lekker geïmiteerd door, ik geloof, een of andere meneer René, René Leblanc. Nou, René, neem nog een paar lessen zou ik zeggen. Want dit haal je echt niet, dit niveau. Eh, een stukje uit de Zandvoortse Courant hebben we hier. Oh. even kijken, de meidenmiddag in de blauwe tram gaat het over. En dat eh, slaat erg aan. Sinds enige tijd organiseert Jongerenwerk Zandvoort in hun huiskamer in de blauwe tram... elke woensdag speciale meidenmiddagen. Dat zijn ongedwongen bijeenkomsten met meiden tussen de 12 en 17 jaar oud... waarbij uitsluitend activiteiten voor jonge dames op programma staan... en dat leidt een schot in de roos. Anita Danen die is daar de vrijwilligster bij Jongerenwerk Zandvoort... en zij begeleidt deze meidenmiddagen... Ons reguliere activiteitenprogramma is altijd gemengd en dat gaat prima. Wel is het zo dat de meisjes onderling, maar ook de jongens naar elkaar, toe toetrekken en groepjes vormen. Dat heeft ons op het idee gebracht om een aparte meidenmiddag te organiseren. En dat staat heel erg aan. We zijn nu een paar weken bezig en hebben al verschillende dingen succesvol uitgeprobeerd. Denk daarbij aan typische meidendingen als gezichtsmaskertjes aanbrengen, voetenbadjes bereiden, taarten bakken. Maar we hebben ook wel eens met z'n allen naar een echte meidenfilm gekeken voor een eh, diverse activiteitenmiddag maakt aangemaakt jongerenwerk Zandvoort... sinds enige tijd gebruik van de grote zaal beneden in de blauwe tram. Die is veel ruimer dan de ruimte boven, die tot kort voor kort werd gebruikt. Met het oog op de geldende beperkingen kunnen sinds kort dus aanmerkelijk meer jongeren worden ontvangen. Er is daarom ook voor de meiden nog plaats voor nieuwe deelnemers. De meidenmiddag is elke week op woensdag tussen half vier en half zes. En alle jonge dames van 12 tot 17 jaar oud zijn van harte welkom. Eh, aanmelden kan bij Marieke via 06 3 06300809. Ik herhaal 0636300809. Uh, eh, het is eh, wel aanbevolen om even aan te melden, maar is niet strikt noodzakelijk. Dus eh, dames, alle ideeën voor een leuke, gezellige middag. is it is dead complete eh, broertjes Kip eh, en die eh, Maurits, Barry en zo waren nog wat op te noemen. Helaas is er gewoon één of, leeft nog geloof ik van het hele koppeltje en de rest is helaas overleden. En wat hebben ze heerlijke muziek gemaakt deze jongens. Uh, weer fleurig nieuws. donderdagmiddag heeft wethouder Elf Verheij Haas... samen met de raadsleden Koop Koper en de PvdA... en Karim El Gabali van GroenLinks het eerste bloemstaat gestrooid... in de berm van de Holtestraat. Naar aanleiding van vragen die de raadsleden eerder dit jaar stelden... wordt de rommelige berm die regelmatig als uitlaatplek voor honden wordt gebruikt... aangepakt door Spaanse landen. Het is eigenlijk een, eh, de berm was voor de raadsleden een door in het oog... en zij vroeg of er iets aan gedaan kon worden. We waren het erover eens dat iets moest gebeuren. Niet alleen voor het aanzicht, maar ook voor het verbeteren van de biodiversiteit. Dat is in deze tijd erg belangrijk voor bijen en andere bestuivers. Die hebben onze hulp hard nodig, al dus de raadsleden. Zodoende is Spaanlanden deze week begonnen met het opknappen van de berm. De oude planting is weggehaald en de berm is zaai klaargemaakt. ProRail is gevraagd om het hek langs de berm te fatsoeneren. Spaanlanden zaait de berm in met speciaal bloemzaadmengsel... dat goed groeit op de voedingsarme bodem in de gemeente Zandvoort... en voeding biedt voor bijen en andere insecten. Een groot voordeel is dat de insecten die afkomen op het mengsel... de eikenprocessierups, blijft een moeilijk woord, eten. Het gaat om een mengsel van meerjarig inheems bloemzaad... en eenjarig inheems bloemzaad. Door het toevoegen van het eenjarige bloemzaad bloeien de bloemen eerder... en hoopt Spanolanden dat de berm dit jaar al in bloei komt te staan. Het meerjarige bloemzaad ontkiemt wel dit jaar, maar bloeit pas volgend jaar. Uh, die maait de berm voort één keer per jaar. Het eh, maaien bevordert de bloei... doordat de zaden uit uitgebloeide bloemen het jaar daarna weer opkomen. Naast de Haltestraat krijgt de binnen van de oude trambaan in Binnenveld eh, dezelfde behandeling. En dat vind ik nog allemaal eens een keer lekker fleurig nieuws. En we gaan nu een instrumentaaltje doen. van Kenny G. Die man is zo goed met zijn eh, saxofoon. Geweldige muziek, lekker rustgevend. Heerlijk. Eh, we gaan iets Nederlands doen.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 Zonder jou is alles in leven kil. Zonder jou is alles plotseling veel stiller. en uh, Simone Kleesma. Eh, het was uit het, eh, de tv-serie met uh, duetten allemaal van liedjes van anderen... die daardoor door andere artiesten gezongen werd. En dit was er een van. een stukje nieuws, even kijken uit de weer Zandvoortse krant zie ik hier. Onze Zandvoortse, eigen Zandvoortse krant. De actie voor camera's aan boord van een reddingsboot... Om de hulpverlening nog verder te kunnen verbeteren... is reddingsactie, reddingsstation Zandvoort van de KNRM een crowdfundingactie gestart. De KNRM'ers die willen graag drie professionele camera's aanschaffen. Het gaat om een 360 graden camera voor in het stuurhuis... en een stabiele outdoor camera op de voorplecht van de reddingsboot de Annie Police en om een eh, dashboardcamera op eh, het kusthulpverleningsvoertuig. Deze camera stelt de redders in staat om een actie goed in beeld te brengen... zodat er na de reddingsacties nog beter kan worden geëvalueerd. Ook tijdens oefeningen kunnen de beelden helpen bij de opleiding voor toekomstige opstappers. Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, kunnen zij met deze camera's onder andere via sociale media aan iedereen laten zien wat het werk van de KNRM inhoudt. Daarmee kan de hulpdienst zich nog beter zichtbaar maken voor haar donateurs en de andere belangstellenden. Eh, hoe kunt u helpen? Ja, het totale bedrag voor drie camera's is 1600 eh, euro. Eh, via een actie op het platform Samen voor KNRM kan door iedereen gedoneerd worden. En via de website zandvoort.samenkoom voor Samen voor kan al vanaf 10 euro een donatie worden gedaan. Um, uw bijdrage wordt door de bemanning van de KNRM zeer op prijs gesteld. Dus uh, namens heel station Zandvoort alvast bedankt. En ik weet ook zeker dat uh, Zandvoort dit allemaal een heel warm hart toedraagt.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 Een, relaties in Zandvoort had. En hier waar familie heeft wonen nog. Heeft wonen. We hebben het namelijk over Bart de Graaf. Bart de Graaf wel bekend. Ehm, Haalem geboren 16 april 1977. En in Leiden begraven 25 mei 2002. Dus vandaag alweer 19 jaar geleden. Eh, de levensloop van, eh, van onze kleine grote Bart. Eh, de graaf werd in Haarlem geboren, maar kort daarna verhuisde hij samen met zijn ouders en zusjes naar de Hillegom. Op zijn negende in 1976 kwam hij tijdens het spelen onder een auto. En daarbij verbrijzelde hij een been en liep hij een bacterieinfectie op die zijn nieren aantastte. Door deze nierziekte ontwikkelde hij ook een groeistoornis, waardoor hij nooit groot is geworden dan een kind van 12. Na de MAVO kwam hij in 86, 1986 op de televisie. Het was een opvallende persoonlijkheid door zijn uitgelaten en energieke gedrag... waarbij hij allerlei jongensteken niet schuwde. Zo gooide hij een keer een baksteen door een ruit van een tankstation... om vervolgens zelf de politie te waarschuwen. De graaf had een zeer hechte relatie met zijn moeder... die hem bij zijn ziekte en ook anderszins altijd trouw zijde stond. Op 21-jarige leeftijd speelde de graaf mee in een televisiereclame... voor het chocolade, chocoladekoekje Pichok, met de kreet Zeg maar nee, de krijg twee. Toevallig, naar aanleiding daarvan vroeg Rob de Boer Productions hem een screentest te doen voor een kinderprogramma voor Veronica. In het programma speelde de graaf dat hij een eigen omroep heeft onder de naam Bart Omroeporganisatie Stichting, eh, kortweg Boos. Na zes jaar Boos begon hij een nieuwe programmaserie gemaakt, genaamd BNN, oftewel Bart News Network. Een knipoog naar het Amerikaanse kabeltelevisienetwerk CNN. Twee jaar later richtte hij een publieke eh, omroep op, ook met de naam BNN. De Graaf werd voorzitter. Hij bleef ook programma's presenteren en bedenken... waarbij hij eh, eh, bij BNN de stempel van jong, speels, provocerend en chockerend gaf. Hij bleef tot aan zijn dood het boegbeeld van de omroep. De graafs dus nierziekte zorgde ervoor dat hij vaak in het ziekenhuis was. In 1997 kreeg hij een donor die hem de tweede actiefste jaren uit zijn volwassen leven bezorgde. In 1999, toen de nier werd afgestoten, begon een nieuwe periode van zwakte, een nieuwe operatie en eh, verschillende complicaties. De Graaf bleef zijn werk met enthousiasme doen... en maakte in de jaren daarna nog heel veel programma's. Maar overleed uiteindelijk op 35-jarige leeftijd in 2002. Zijn omroep BNN bleef formeel voorbestaan als Bart's Neverending Network... totdat de omroep op 1 januari met de Fara 2014 eh, met de VARA verder ging als eh, fusieomroep bnn Fara. Bart de Graaf werd begraven op de algemene begraafplaats aan de Herderslaan in Heemstede. Op zijn graf is in 2017 een bronzen beeld van de Graaf geplaatst. Dat werd gemaakt door Elslien van de Graaf. Uh, eind 2002 ontving hij postuum een gouden beeld in de categorie Carrière Award. Naast zijn overlijden is Bart de Graaf Foundation opgericht. Die stichting helpt bikkels jonge mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking... bij het starten van hun eigen onderneming. En na lang sporen heb ik een, eh, nog wat eh, muziek gevonden van Bart. Eh, hij heeft wat muzikaal op de plaat gezet toen. En is dus Maar soms heb ik toch wat problemen Lodewijk doet dan wat vreemd en best wel erg raar En al de balen staat er over op mijn huismuis Dan zit ik mooi dus met een dubbel gekke muis En al dat piepen van de beesten hoor ik gek van Dan zeg ik liever niks, geef ik dagenlang niet thuis Een eigen muis Mijn huismuis Lodewijk er iets niet goed is, is niet waar. Flauwkul, dat is echt complete dol. Maar met deze stof was een huismuis Lopen alle maten van dit liedje overvol Onstemmig en rumoerig loop ik van mijn muis te balen Nog even dan heb ik zijn huis wat ingesmeerd Ik denk dat tussen ons toch binnenkort de bom was. Dan zit hij in dat dichte huis toch ergens nog verkeerd Een eigen muis Mijn huismuis Lodewijk Ja, het eigen huis. Het is de eigen muis geworden voor deze Bart de Graaf. Inmiddels al 19 jaar niet meer onder ons. Wat eh, gaat het toch snel de tijd. Uh, mededeling van verkeers. Uh, even kijken. Ja, de herinrichting van de Kamerling-Onderstraat die is eh, begonnen. belangrijk natuurlijk voor de mensen die in Noord gaan of Noord wonen en er veel moeten rijden. De Kamerling-Onderstraat, Max Planckstraat, Voltastraat, Schavensanderstraat, Amperestraat en de Wartstraat die worden opnieuw ingericht. Daarbij gaat het om het wegdek van de straten, de parkeervakken en de stoepen. Afgelopen week zijn de werkzaamheden van start gegaan. De Kabbeling-Onderstraat is de laatste lange straat in Nieuw-Noord... beginnend bij de kazerne en doorlopend tot de Keesomstraat. De weg krijgt bruinrood asfalt en wordt ingericht als een 30 kilometer zone... En nou moeten de mensen er nog maar aan houden. Vorige week zijn de werkzaamheden tussen de Voltastraat en de Wasstraat... het laatste deel van de Kamerlingstraat gestart. Om vanuit de Onnestraat en de Keizersstraat te komen... kan het verkeer via de Celsiusstraat rijden. En als de werkzaamheden in deze fase klaar zijn... volgt het volgende gedeelte van de Kampeling Onnestraat.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 Eh, ja, lekker nummertje. Uh, Zandvoort heeft eh, een aantal BOA's. We hebben een in handhaving. En die mag naar mijn mening wel eens wat met meer respect behandeld worden... door sommige inwoners, als ik zo af en toe hoor en lees. de, de team handhaving die krijgt een, een strandauto... Handhaving Zandvoort heeft een nieuw dienstvoertuig ter beschikking gekregen. Het is een vierwiel aangedreven pick-up waarmee de handhavers over het strand kunnen rijden. Vorig jaar bleek dat met name tijdens de druk in het hoogseizoen... het een gemis was dat de BOA's geen vervoersmiddel hadden op het, op het strand. De handhavers waren aangewezen op de standpolitie... of konden meerijden met de reddingsbrigade. De wens voor een eigen voertuig is sinds vorige week uitgekomen. De treinwagen zal voornamelijk worden ingezet bij controle... op het naleven van de regels die op het strand gelden... maar bijvoorbeeld ook bij het opsporen van vermiste kinderen. Daarbij zal vaak samen worden gewerkt met verschillende hulpdiensten... zoals de reddingsbrigade en de politie. Overigens zijn niet alle handhavers bevoegd om in deze treinwagen over het strand te rijden. Een aantal medewerkers heeft hiervoor een speciale rijinstructie gekregen. Nou, dat is toch wel een eh, pluspuntje weer, vind ik. Ja. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill.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 En eh, we gaan een beetje op het eind van het programma eh, het volgende nummer nog, eh, dingen we we wel even kunnen draaien. Dat draag ik op aan alle mensen die een beetje moed hebben... om s morgens het bed uit te komen. Het is weer tijd om op te staan maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin. Om naar mijn baas te gaan. Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn, het is zo fijn. Om hier met jou te zijn. zit er weer op, dames en heren. Luisteraars, uh, lunch doen op deze dinsdag 25 mei. Ik hoop dat u hebt eh, kunnen genieten van de afgelopen twee uurtjes met wat nieuwtjes en muziek. In ieder geval, ik vond het leuk om weer te doen. En uh, eh, heel graag volgende week weer bij u terug. Rest mij alleen nog eventjes een eh, oproep te doen... voor het eh, steunen van onze Liam, onze eigen Sanfos Liam.